Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker acht mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een kind van acht is volgens de lokale politie in het hoofd geraakt... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers is ook nog een ander kind. De schietpartij gebeurde in een park met veel gezinnen. Een man stapte uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch geweer. De schutter vluchtte vervolgens naar zijn huis een paar kilometer verderop. De politie heeft hem daar dood aangetroffen. NSC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber... het woord omvolking niet meer zal gebruiken. In Nieuwsuur zei hij dat het woord op geen enkele manier past binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister voor asiel en migratie. Ze noemde in het verleden de islam een verwerpelijke ideologie... en gebruikte ook het woord omvolking. Zo'n 3700 mensen hebben vannacht meegedaan met de Nacht van de Vluchteling. Vanuit verschillende steden werd een tocht van 40 kilometer gelopen. De deelnemers zamelden daarmee geld in voor noodhulp over de hele wereld. Dit jaar is een recordbedrag ingezameld, ruim 1,6 miljoen euro. Gisteravond liepen meer dan 3000 mensen al routes van 10 en 20 kilometer. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Om de deelname aan de Spelen veilig te stellen... moesten ze in de Nations League-wedstrijd een set winnen van Zuid-Korea. Dat lukte ruimschoots. Nederland won alle drie de sets. En op het EK voetbal heeft Italië gisteravond met 2-1 gewonnen van Albanië. In de laatste minuten was er nog kans op gelijkspel... maar Albanië wist die kans niet meer te pakken. Zwitserland heeft gewonnen van Hongarije. Het werd 3-1. En Spanje won van Kroatië. Daar werd het 3-0. Vanmiddag is Nederland voor het eerst aan de beurt. Om drie uur speelt Oranje tegen Polen. En het weer. Vandaag trekken buien over het land. Lokaal is er ook kans op wat onweer. Tussen de buien door is er zelfs wat ruimte voor de zon. Het wordt rond de 18 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog met maximaal 20 graden.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 Ben je daarom uit je dorp gegaan? is alsof mijn oren zaad zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal de lente brengen van overal. Een liedje en een andere melodietje en een ander berg liedje, al die brand van het heelal.